uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Mensen met zorgbegeleiding of dagbesteding gaan op 1 januari veel meer eigen bijdragen betalen. Ze gaan er tientallen tot honderden euro's per maand op achteruit, waarschuwt belangenorganisatie iedereen. Met ingang van 2016 vallen de zorgbijdragen onder de gemeente. Dat betekent volgens iedereen vaak veel hogere tarieven, waardoor cliënten zorg zouden gaan mijden. Zwangere vrouwen moeten in de laatste periode van hun zwangerschap worden ingeënt tegen kinkhoest, adviseert de Gezondheidsraad aan minister Schippers, schrijft de Volkskrant. Nu wordt een baby vanaf zes weken ingeënt tegen de ziekte. Door vroege vaccinatie is het kind meteen na de geboorte beschermd. Kinkhoest kan dodelijk zijn voor pasgeboren kinderen. Voor het eerst in jaren geven we meer geld uit aan vakanties, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau MBTC Nipo. Dit jaar was dat 16 miljard euro, een half miljard meer dan vorig jaar. Het grootste deel geven we uit aan vakanties in het buitenland. Duitsland en Frankrijk blijven nog steeds de populairste bestemmingen. Niet Chinezen, maar Amerikanen zijn de grootste boosdoeners als het gaat om CO2-uitstoot. De rijkste Chinezen stoten nog maar een fractie uit van wat rijke Amerikanen aan uitstoot veroorzaken. Blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam Novib. Daarin staat hoeveel uitstoot rijke en arme burgers veroorzaken in verschillende landen. Nederland voert sinds mei dit jaar meer aardgas in dan uit. Voor het eerst sinds het begin van de gaswinning in Nederland... is er een paar maanden achter elkaar een importoverschot, meldt het CBS. Er wordt vooral gas geïmporteerd uit Noorwegen. Dat we meer gas importeren komt door de dalende gasproductie in Groningen. Daar mag sinds vorig jaar minder gas worden gewonnen... vanwege de aardbevingen in de regio. Het weer bewolkt en vooral in het noorden wat motregen. In het zuiden af en toe zon. Er is vrij veel winter, het wordt 9 of 10 graden. Morgen vrijwel overal droog en in het zuiden wat zon. het is dan 9 tot 10 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A6 richting Muiden... bij knooppunt Muidenberg, 9 kilometer... A7, Horen richting Zaandam bij Weidewormer 6 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Battenverdorp 8 kilometer. Na een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Bij Zevenhuizen 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer.